Dat was een indrukwekkend moment. Er werd een eh, minuut stilte gehouden, er was een toespraak... en er werden bloemen gelegd door nabestaanden, hulpverleners en mensen uit de wijk. Dat maakte nog steeds ontzettend veel indruk. Ik sprak ook nog met de moeder van een van de nabestaanden... En zij zei dat het eh, nog steeds ontzettend verdrietig is voor haar. Maar dat het haar wel heel veel steun en kracht geeft dat mensen hier bij elkaar komen om eh, haar te steunen. En dat dat echt helpt. Precies drie jaar geleden schoot Gukman T. in en bij een tram om zich heen. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. President Poetin heeft bijna een uur aan de telefoon gehangen met de Duitse bondskanselier Scholz. De Russische president zei in dat gesprek dat Oekraïne de vredesonderhandelingen vertraagt... door met onrealistische voorstellen te komen. De acht overgebleven clubs in de Champions League weten hun tegenstander in de kwartfinale en mogelijk halve finale. Net was de loting. Zo staat Chelsea in de kwartfinale tegenover Real Madrid en Villarreal tegenover Bayern München. Zit er trouwens geen Nederlandse ploegen meer bij. Ajax werd deze week door Benfica uitgeschakeld. En happy Nationale Pannenkoekendag. De dag waarop de ronde deegkoek centraal staat. Met beleg natuurlijk. Ik ga eigenlijk voor spek en een beetje stroop Uh, eh, lekker zoet met eh, Nutella, slagroom. Ja. Voor mij eh, met kaas, spek en stroop natuurlijk. Deze dames uit Gelderland helpen mee met het bakken van 6000 pannenkoeken. Het gaat op een geavanceerde manier, vertelt deze bakker. Dit is een pannenkoekcarousel. Dat is een machine die hebben wij ontwikkeld. Eh, enerzijds om in hele korte tijd met weinig personeel veel pannenkoeken te kunnen maken. En aan de andere kant, eh, en dat ja, dus heel actueel, is dat de keuken van het gas af kan. De elektrische carousel bakt acht pannenkoeken tegelijkertijd. En de pannenkoeken worden vandaag uitgedeeld aan basisschoolkinderen en leraren in de gemeente Barneveld. Het weer zonnig en in het zuiden wel 15 graden. Dit weekend ook een zonnetje, maar het gaat harder waaien. Daardoor voelt het wat frisser. ZFM, verkeersupdate.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 Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren. Zo, dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent Dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppen van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel honderd met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker vosjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand kom met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede kom met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat in inhoud licht verspreid in zand van drie kwart kilometer stand. Je danst en vrij de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je paard op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cellen. is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand maar s'morgens lig je weer in zand doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, aan ons onvoorprezen strand Aan de rand van Nederland, aan ons Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Ja, welkom terug bij eh, Morgen is het weekend. Ik ben nog steeds alleen. Uh, um, is er niet. Dus ik ben vandaag echt eh, helemaal in mijn eentje. Maar hadden voor de, eh, het journaal hadden we Leonard Cohen... met Dance Me to the End of Night en ehm, End of Love bedoel ik. En ik wil er nog eentje draaien van Leonard Cohen van eh, First We Take Manhattan. After 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now, I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. we take Berlin. just might win. You know the way to stop me. But you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you thin I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan Then we take Berlin. the monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. remember me? I used to live for music. Remember me? I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Amanda met Follow Me. En daarvoor hadden we uh, Leonard Cohen met First We Take Manhattan. Altijd een schitterende stem, die man. We gaan nu even een paar Nederlandstalige plaatjes achter elkaar doen. En eh, we beginnen met De Vlieger van André Hazes. hij werd acht jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij ook gehad. Na zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, nee daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief om ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt.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 Ah doen wat we doen. Ja, eerst hadden we Danny de Munk met Mijn Stad. En dit was Astrid uh, Nijg met Ik Doe Wat Ik Doe. Ook al een oudje. Ik heb hier ook een oud eh, stukje conferentie van eh, Brigitte Kaandorp uit 1986. Kijk, weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb echt, ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond, blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuit. Weet je, dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een leuk, een lief eh, jongen. Ik heb echt veel plezier in het ventje. Maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand je. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer, zoals het hoort. Met een piano, een typemachine en een rijnwoordenboek. Nou, ik, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf, geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben er gewoon echt in honderd jaar meer geweest. Je komt, je komt er gewoon niet meer. Kijk, bijvoorbeeld vroeger. Als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleutelt je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wil, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent, nou, je bent eh, een halve dag verder. Doe je niks geks. Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, ik <laughs> doe, het zelf nu ook, maar ja. Maar douchen. Nee, dat was vroeger vijf minuten zes minuten hoog. Dus als je je deodorant was vergeten, dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur, a ah, drie kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwit, sal, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klap uit de slaapkamer komen. En keihard bleren erachteraan. Loopt altijd op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je Je ziet toch niks? Je trapt op een handje al, per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladekast zo. Bang! over zich heen getrokken. Weet je, zo'n stoelbrand in zijn hoofd, weet je, helemaal... Helemaal, nou, huilen, bloed, sokken nat allemaal. Nou, jij afdrogen, aankleden, ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen. Dus weer alles uit, afspoelen en weer aandoen. En je zweet helemaal, je krijgt die plakkleren ook niet meer aan. Nou, je bent gewoon een half uur a drie kwartier bezig met gewoon even ontbijten. Of, of douchen, dat doe je niks geks. Nou, inderdaad, ontbijten. Dat is ook zoiets. Dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, prakjes, bananen, liga's binnen heeft... ben je al een half uur aan het voeren en aan het terug aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, op, en dan nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham en kaas, kop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken. En dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden, wat er nog stond van gisteravond. Weet je, rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen. Weet ik van hoe die daar aankomt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel. Anders dan... Ja. Dat hoor je dan, want anders kijk je er nooit meer uit. heb je voor eeuwig een roodharig jongetje. Nee. Je bent gewoon een half uur à drie kwartier bezig met ontbijten. Of bijvoorbeeld ik bedoel, zo'n beer, dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zindelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de stront. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel zo. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je, in bad. En dan, en dan die beer. Eh, en dat is een lievelingsbeer, dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te drogen aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer. Dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming. Maar dat mag helemaal niet. Doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met een pleister op zijn oor. Nou, je bent. Ja. Doe je niks geks, maar dan ben je wel weer een half uur à drie kwartier verder, weet je wel. Nou ja, naar buiten, weet je wel. Oh ja, voor, voordat je trouwens sowieso de deur uit kan, er moet altijd iets mee wat kwijt is. Ken je dat effect? Er moet al iets mee wat, hey, wat je nergens meer kan vinden. Een doekje waar die zo... Dat moet ook dat doekje zijn, kan ook geen ander doekje zijn. Sleutels ben je zo'n beetje standaard altijd kwijt, weet je. Hij weet het al helemaal, mama sleutels kwijt. Ja, mama sleutels weer kwijt. Nou. nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel. Overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. en dan, kom, je er, dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken hij doet het heus niet expres. Dat heeft hij gewoon een keer van mij gezien. Maar je bent dus weer een half uur verder, weet je. Nou, nou naar buiten. En dan moet hij in dat zitje aan je stuur... wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is... dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten... om ze überhaupt zo India. Hij zit helemaal, mama niet te doen. Auw, ah. Een lief jongetje, weet je. Als het nou een rotjongetje was. Nou ja hij zit erin en er moeten er ook nog allemaal veiligheidsdingetjes overheen tegenwoordig. En palletjes en dan moeten er op zijn buik drie van die dingetjes zo bij elkaar komen zo. En het moet dan klik zeggen. En het zegt nooit klik. Nee. Nou, nou in ieder geval, hij zit erin. Je hebt je sleutels, je hebt je portemonnee, je hebt je moedertas. Je kan zes weken wegblijven zoveel bananen, reserves, spenen, leeg, liga's, speeltjes, luiers, flesjes als je bij je hebt. Nou, je, je wordt al helemaal vrolijk. Je denkt, nou, het valt mee nog eigenlijk vandaag. Het kan erger relatief. Je bent helemaal blij, je wil wegrijden. Stront. Het is altijd stront op dit soort momenten. Ja. Nooit als hij toch al in zijn blote kont staat. Nee, als hij helemaal ingepakt en helemaal met sjaaltjes, mutsjes, helemaal... En hij doet het nog niet eens expres, echt waar niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is een lief coöperatief jongetje. Ik denk sterker nog, ik denk eerder andersom. Nou weet ik het, ik denk andersom. Dat hij denkt, oh, als ik nou maar niet hoef te kakken. het is een gevoelig jongetje, weet je wel. Die voelt ook die spanning van zo'n moment. Nou ja, oh, we gaan... Nou ja, weet je. Nou ja, alles onder de stront, weet je wel. Dus jij dat kind er weer van onderen die beentjes zo eruit rammen. Hij zit helemaal met zijn knietjes. Tongetje ertussen ook nog, mama. Hè, ja, wordt nog verdacht van incest ook nog eens. Tongzoenen met je eigen kind, weet je, ja. Maar ja, daar bloeden, daar, het zoenen, daar, nou, in ieder geval naar boven. En dan verschonen op die commode. En hoe een afstand je ook houdt. Hoe voorzichtig, hoe, hoe voorzichtig je dat ook doet. Je moet altijd even je jas uitdoen, want er komt altijd een beetje stront aan je jas. Altijd. Hoe nieuwer de jas, hoe groter de kans dat er stront aan komt. En je ziet ook nooit wat vandaan komt. Zit er in één keer aan. Zit er in één keer komt van boven of van achter, je weet het niet. Het zit sowieso... Nou, met hetzelfde lapje dan maar weer een beetje schoonmaken. Moeders stinken ook altijd een beetje, sorry. We kunnen er echt niks aan doen, maar er hangt altijd zo'n typische weeige walm om ons heen. Zo van, ja, van oude poep, ranzige melk en Chanel 5. Zo'n beetje dat. Uh. Eh, en vergeten deodorant. Een hele typische lucht is dat, ja. Je herkent het ook van elkaar. Hoi. Wij kijken niet eens meer op, jongen. Hoi, zeg maar, jongen. Ja, het is verschrikkelijk. We kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Dat je jas ook even uit moeten doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde hij op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. En denk je, nou ja, die vijf minuten kunnen er ook nog wel bij. Dat maakt er ook niet meer uit. Dus hij helemaal trots zo, van die trap af, weet je wel, zo. En het gaat dan helemaal goed. En dan lazen die nog net even van die onderste traptreden. Tegen dat zelfgemaakte houten traphekje wat open staat, weet je. Waar aan de zijkant nog net zo'n schroef uitsteekt. Oh. Als je er al lang af moet halen, maar ja, je denkt het komt morgen wel, want het is er gewoon nog niet van gekomen. En hij, want je komt nergens meer toe als je een kind hebt, dus hij ziet kans om eraan te blijven haken ook. Oh. Met zijn wang ook, weet je. Oh. Ja, maar dat je hem er ook echt helemaal af moet tillen ook, zeg. Pluister pleister erop, een zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur, gewoon a drie kwartier verder... met gewoon even een schone luier aandoen. Nou, weer naar buiten, kind weer in dat setje met die dingetjes. Ik zal het niet over uitweiden. En je hebt alles weer bij je en je wil wegrijden. Staat je fiets op slot, liggen je sleutels boven op de kanaal. Doe je niks geks. Doe je echt... Het gebeurt je gewoon. Nou, voordat je die sleutels dan weer te pakken hebt... ben je ook een half uur verder met kind er weer uit... naar de buurvrouw, die heeft reservesleutels. Je, je eigen sleutels halen boven. Kind kwijt, hartaanval. Je denkt, die ligt onder een auto ergens. Hele buurt gealarmeerd. Iedereen zoeken. Er zit die bij een andere buurvrouw in de tuin. Die heeft een konijn. Had ik al kunnen weten. Iedereen weer bedanken. Nee, het gaat wel weer. Nee, bedankt. Ja, ik kom morgen op de koffie. Nee, ik was gewoon geschrokken. Nee, het gaat er weer. Bedankt. Ja, ik zie je straks. En, eh, en, eh, oh ja, en als je dan pech hebt... En dat heb je op dat soort momenten. Dan heb je je sleutels weer en je kind. Maar dan heb je weer je moedertas om de hoek van de deur laten staan. Van de weeromstuit. Dat je naar boven rende voor die sleutels. Maar je denkt, ik ga nou niet weer dat kind er helemaal uithalen. Ik hou die fiets zo in evenwicht zo. Hij weet het al helemaal. Hij zit helemaal zo. Nou, en inderdaad, je hebt met twee vingers al bijna zo om de hoek van de deur zo'n hezel van die thuis te pakken. Ah, ah, ah. Hele kind in de heg. Helemaal, helemaal met heg en al plat op het paadje bij de buren. Helemaal op zich goed dat er een heg staat. Anders was het natuurlijk nog veel desastreuzer. Maar het is dan wel weer zo'n hulstheg zo, weet je. Oh. En hij was hier al gewoon. Oh. En hier ook. Oh, en, en die bek. Oh. En hij denkt dat het normaal is ook nog. Oh. Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden. Wat erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Oh, hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Oh. Is het inmiddels half één? Je had om negen uur ergens moeten zijn, weet je. Het gebeurt je gewoon. Doe je niks geks. Echt waar niet. Oh. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets, moet je niet aarzelen. Moet je gewoon even zo doen. Joe, joe. Dat zal ze niet eens gek vinden. Zal ze zeggen, nou ja, bedankt. Nou. Ah, het gaat wel, het valt, valt mee vandaag, nou bedankt. Dus ja, dat moet je echt doen. Ze hebben het echt nodig, eerlijk waar. Het is überhaupt al een wonder dat ze op straat is. Je ziet er ook relatief heel weinig op straat. Heel weinig. Er is onderzoek naar geweest. Er zijn er meer dan een miljoen in Nederland. Nou, je ziet er hoogstens, moet je maar eens opletten, hoogstens één per dag. Meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend aan de trap of bij de EHBO. Oh, oh, wat een gedoe zeg. Wat een gedoe zeg, koleren. Ik wist het niet meer, wat ze gedoe. Dat zeggen ze niet van tevoren. En dan heb ik er ook nog zo'n man bij. Joh. En dan moet je ook nog gewoon, nou ja, afwassen, de was ophangen, ramen lappen, eten, koken, gras maaien, getrouwd zijn, weet je wel. Dat soort hele gewone dingen moet je allemaal nog tussendoor zien te regelen. En dan moet je ook nog je afval scheiden. Flessen naar de glasbak, kranten bij het oud papier, batterijen bij het chemisch groente, fruit, tuin, restafval, weet je. En dan moet je nog bouillon, bouillon trekken, NS-wandelingen maken met je moeder naar de V&D. Ja, dat soort dingen, koffie drinken allemaal tussendoor. En dan moet je nog zorgen dat je goed eet, anders word je ziek. Sjaleman, anders vat je kou. Niet drinken, anders krijg je katen. Niet roken, anders krijg je kanker. En je tanden poetsen, anders krijg je gaatjes. Oh. leren wat een gedoe allemaal zeg. Kraan dicht doen bij tandenpoetsen voor het milieu, moet je ook nog aan denken tegenwoordig. Kachel uit, licht uit als je naar bed gaat, moet je ook niet vergeten. Deur op het nachtslot, anders wordt er ingebroken. Oh, oh, oh, Wat een gedoe allemaal zeg. Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk om gelukkig te zijn, dat wel. Ja. ja. Maar het kost zoveel tijd. zo'n verhaal, hè? Van zo'n vrouw naar Brazilië, die dan in zo'n hangmat gaan liggen, gaat liggen. Je denkt, ja, je denkt eerst wat een onzin. Maar het komt eigenlijk achteraf het komt er niet eens voor niks naar boven, zo'n verhaal. Ik vind het nog niet eens zo'n gek idee opeens. Nee, gewoon in een hangmat gaan liggen en de consequentie je hele leven niet meer uitkomen. Ik vind, die vrouw is niet gek geweest. Die vrouw is niet achterlijk geweest, nee. Ik vind het nog niet eens zo'n gekke optie. Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Can you look at a king? Would you sit on his throne? Can you save your bite that it's worse than your bark? Are you cock of the walk? When you're walking alone. Because Jellicles are, and Jellicles do. Jellicles do, and Jellicles would. Jellicles would and jellicles can, jellicles can and jellicles do. When you fall on your head, do you land on your feet? Are you tense when you sense there's a storm in the air? Can you find your way blind when you're lost in the street? Do you know how to go to the heavy side layer? Cause jellicles can and jellicles do. you Whittington's friend? The Pied Piper's assistant? Have you been an alumnus of heaven and hell? Are you mean like a minx? Are you lean like a lynx? Are you keen to be seen when you're smelling a rat? Were you there when the pharaohs commissioned the Sphinx? If you weren't, you are, you're a Eh, de musical Cats met de eh, Jericho Song. En eh, daarvoor was natuurlijk Brigitte Kaandorp, het stukje cabaret wat we elke keer hebben. Ik heb nog twee stukjes uit musicals. eerst Mary Poppins, Spoonful of Sugar. En dan gaan we naar de Westside Story. Shall we begin? It is a game, isn't it, Mary Poppins? Well, it depends on your point of view. You see, In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down. Medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence, and hence, they find, they find their task is not a grind. cheeky. Don't be all day about it, please. was very. Thank you, now. When you've quite finished. Thank you. Child will begin. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay, credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. Twelve in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Oh. is you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. Ah! I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye bye. Uh-huh. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Oh. <laughs> Side met eh, Amerika uit 1961. We sluiten natuurlijk ook altijd af met ons eh, eigen eh, musical. Always look on the bright side. Maar niet voordat ik iedereen vaarwel heb gezegd. En volgende week zijn we er weer. Volgende week is Pim er ook weer. En dan hebben we Vrouwtje van Tedderode. En Vrouwtje van Tedderode komt vertellen over haar nieuwe boek, Schapen. En daar zijn we momenteel druk mee bezig om te lezen. <laughs> Maar eh, dat komt helemaal goed. Dus eh, voor nu, ik zie u volgende week weer. En ik doe nog, ehm, even kijken, een klein stukje van eh, een musical van The Sound of Music. Maar als ik door blijf praten, dan kan ik ook wel afsluiten met Always Look on the Bright Side... En dat is van de, eh, de musical, van, of de film van ehm, Monty Python, ehm, Life of Brian. En dat is de slotscène daarvan.